de drempel van een huisje zit een lief klein meisje stil. Telkens als ik daar voorbij kom, is tot zij wat zeggen wil. Daarom vroeg ik zeg eens kleine, heb je nu al droeven in? En aan antwoord voelde ik dat ze duizend overschotje is. Overschotje, lief klein popje, daarom lach jij nu niet meer. Jong verwelkte mooi rode knopje, doet daarom jouw hartje zeer. Ja, ik voel dat nieuwe man Niet de echte is voor jou. Kleine overschotje zieltje is gedompeld in de rol. En dan speelt ze met het popje dat haar echte mami gaf voordat vader haar voor eeuwig naar den hemel had gebracht. En ook naar haar nieuwe moe vraagt, omdat zij nog steeds maar vrouw die ik in die kinderogen, dat haar reine hartje huilt dikwijls zie ik overschotje bij het hek van Kerkhof staan. Dicht bij het graf van haar mami, die zo vroeg was heen gegaan. Fluisterend roept zijn man, ik ben het, kleine zus, die van u houdt. weinigen moeten huilen, omdat kinderhart van God.